Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Russische president Poetin wil komende donderdag een directe onderhandeling met Oekraïne. Dat zei hij vannacht in een televisietoespraak. Poetin stelt voor dat het gesprek plaatsvindt in de Turkse stad Istanbul... zonder aanvullende voorwaarden. Rusland staat onder meer open voor een bestand of een staakt het vuren. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het voorstel van Poetin. In Ecuador zijn elf militairen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen van een illegale mijn. De groep illegale mijnbouwers viel de militairen aan met geweren en explosieven. Mogelijk waren het voormalig FARC-terroristen uit buurland Colombia. Meerdere militairen raakten gewond. Ook werd een van de illegale mijnbouwers gedood. De resten van een bijna 170 jaar oud Nederlands schip zijn waarschijnlijk teruggevonden voor de kust van Australië. Het gaat om het vergat koning Willem II dat in 1857 verloren ging in een storm. 16 van de 25 bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. De Australische maritiem archeologen spreken van een bijzondere vondst. Lange tijd was onduidelijk waar het scheepsrak lag... omdat het was bedekt onder een laag los zand. De Cameroen-Zwitserse curator Koyo Kuhu is plotseling overleden. Ze zou volgend jaar als eerste zwarte vrouw... de prestigieuze Biennale van Venetië leiden... Het is niet bekend waaraan ze is overleden. Koyo Koel was 58 jaar. Het weer helder en droog met een graad of 8. De ochtend begint zonnig.